Kees Groot met het NOS-journaal. Het bezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Tillerson aan Moskou... heeft de VS en Rusland niet nader tot elkaar gebracht. Na afloop zei Tillerson dat de verstandhouding tussen de twee landen op een dieptepunt zit... door een gebrek aan vertrouwen. Vooral de kwestie Syrië blijft een splijtswam. De Russische minister Lavrov zei dat zijn land alsnog voorstander is van een internationaal onderzoek naar de gifgasaanval in Syrië. Eerder was Moskou tegen zo'n onderzoek. Bij de kabinetsformatie is op een aantal onderwerpen al sprake van stevige onderhandelingen. Dat heeft informateur Schippers gezegd. Volgens haar bestaat het onterechte beeld dat de vier partijen alleen nog maar verkennend bezig zijn. Maar op sommige punten zijn de onderhandelaars al een paar stappen verder. Soms knettert het, maar dat komt volgens Schippers doordat er ook grote verschillen tussen de partijen zijn. De komende dagen liggen de onderhandelingen stil. GroenLinks-leider Klaver is verhinderd omdat zijn moeder in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis ligt. Op Schiphol zijn de twee pandas aangekomen die door China zijn uitgeleend aan ons land. Wu Wen en Xinja worden naar het dierenhotel van de KLM op de luchthaven gebracht... waar ze even op kunnen bijkomen van de lange reis. Later op de avond gaan ze naar hun eindbestemming, Oude Hans Dierenpark in Renen. Daar zullen ze pas over een paar weken te zien zijn, omdat de beren eerst in quarantaine gaan. Er was op Schiphol veel belangstelling voor de aankomst van de pandas. Bij een fruitbedrijf in Bovenleeuwen in Gelderland zijn 320 appelbomen omgezaagd. De vernielde fruitbomen kosten de teler minstens 40.000 euro. Het gaat om speciale appelbomen die duurder zijn dan gewone. De teler heeft geen idee wie de bomen heeft afgezaagd. Hij zei tegen Omroep Gelderland dat hij geen vijanden heeft. Het weer, vooral in het zuiden kans op regen. Vannacht koelt het af tot een graad of 6. Morgen afwisselend wolken en zon. Het wordt 10 tot 12 graden. En vooral in het noorden is er kans op een bui. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn nu geen meldingen van... Nou, mooi dan. Geen meldingen, dan gaan we weer snel verder. De jaren 60. Iedereen geplast? Koffie gepakt? Daar gaan we weer. In my white room. In a white room with black curtains near the station. 啊。 Ja, Cream met White Room. Met natuurlijk Erik eh, Eric Clapton. Jawel. Je luistert naar de jaren 60 van ZFM Zandvoort. Van 8 tot 10. En ik kan je vertellen, de lijst is zo lang. Doen we de volgende week nog een keer twee uur. Of jullie moeten zeggen, nou, ik heb liever wat anders. We gaan verder met... Ja? love you. But I wanna know for sure. Come on, hold me tight. Thing, van de Trox, jawel. Ook oh, die kwam voorbij. Ik heb een verzoekplaat klaarstaan voor uh, eh, Mr. Motown. André uit Nieuwkoop. Deze is voor jou. in het Black van de Rolling Stones. La, en bij ZFM, je hoort hier werkelijk alles. Ook wat je niet wil horen, je hoort het toch. En deze was speciaal voor, eh, voor André, Mr. Motown. Ik heb er ooit een uh, nachtuitzending mee gedaan en... Eh, nou, dat was op <laughs> zich, was dat, was dat al variété, ja, op zich eigenlijk. Ik vond het heel leuk om te doen en eh, we gaan het eh, zeker nog een keertje doen. Uh, André, keer de nacht van... ja, noem het maar. De nacht van Bouwen. Je hebt al zijn albums. Ik heb de volgende week klaarstaan. Is ook een verzoekje. En zo gaan wij rustig richting de klok van 10 uur. Met allemaal verzoekjes. Want ik hoef helemaal niks zelf te doen. Dat doen jullie. En als je inspiratie nodig hebt. Facebookpagina. Je plaat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 Cause the more I gave, the less I got What's the use in trying? All you get is pain When I needed sunshine, I got rain oh, Then I saw her face Now I'm a believer Not a trace About in my mind I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. then I saw her face. Now I'm a believer, not a trace. Hooked out in my mind, I'm in love. I'm a believer, I couldn't leave her if I tried. I'm a believer. Oftewel, zoals ze in Spanje zeggen, de mono's. En, uh, of was het nou de manzana letje? Of heb ik nou een appel met melk besteld? Hey vreemde talen. Mij lukt het niet. We gaan eventjes een, uh, even een stukje rustig aandoen, denk ik. Denk ik. Ja, denk ik wel. Ga eens even binnenkijken. Light the fire. You place the flowers in the vase that you bought today. Stay. at the fire for hours.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 police are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing. And you keep thinking that you'll never get burned.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 Are you ready, Boots? Allemaal! Start walking. Ja, het is wel goed voor mijn stappen tellen dit. To the chapel and we're gonna get married. Gonna Chapel of Love van eh, de Dixie Cups. Er werd al gezegd de Sangria's, maar nee, nee, dit zijn echte Dixie Cups. Fisher. de hoorden we Zandvoort. Soms dan mis ik toch met tamboerijntje hoor. Misschien naar luisteren eh, als je er eentje over hebt. Tolweg Tina. En dat maakt ons samen allemaal wel gelukkig, zeg ik dan maar. Om maar met de Turtles te spreken. Happy together. so happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, ease my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together.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 De Turtles Happy Together. En die ging eigenlijk, eh, eigenlijk speciaal een beetje de kant op eh, van uh, Emmy Met haar atelier. Atelier. En iedereen die er zit. Gaat hij weer. Hit the road, Jack. Don't you come back. I guess if you say so, I'll have to me this away, cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, all it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back. Ray Charles, Hit the Road Jack. Onvermijdelijk natuurlijk. De vraag van de dag. Wie is dit? Geen Shazam, Jack. so couple of lips. de casuals. mean. En eh, ik krijg berichtjes van mijn hersen kraken van die uitzending. Ja, ik kan er ook niks aan doen natuurlijk. Anders zegt van, ik was het nooit opgekomen. Ja, ze zijn inderdaad wel de casuals. Ja goed, ik heb nog vrij jonge luisteraars. En eh, ja, die weten dat natuurlijk allemaal niet. Dat vind ik niet erg. Ik zal voor hun zometeen eventjes een eh, flesje melk pakken of zo. Denk ik. Pak ik dus een kopje koffie.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 still mine. You're out of touch, my baby, my old-fashioned baby. I said, baby. clever girl, giving up your social world. You can't come back, be the first in line. Oh yeah, you're obsolete, my baby, my poor unfavorite baby. I said. ga daar gewoon door natuurlijk. Hey, nee, geen muziek meer. Nee, dat klopt, want er staat een verzoekje. En die wil ik echt draaien. Looking out on the morning rain I used to feel so uninspired And when I knew Aretha Franklin. You make me feel like a natural woman. En dat was ook een verzoekje. En ja, een verzoekje wordt aangevraagd en eh, die wordt gedraaid. <laughs> oh god, oh god, oh god. Ja, nou ik doe mijn best. Ik doe ook maar wat. Zeg ik dan, hè? Kom, we solo nog even door. we got to be. en Marvin Gaye, ja, en ook die was eh, in de jaren 60. En dat geldt ook voor deze meneer. Zing je mee, dan zing je mee. mij. It's time I'm walking to New Orleans. I'm walking to New Orleans. I'm gonna need to parachute when I get through walking these blues. When I get back to is in my hand. Now ain't that a shame? I'm leaving here today. Yes, I'm going back home to stay. Yes, I'm walking to New Orleans. You used to be my heart. Walking to New Orleans van Fats Domino. En ik krijg berichtjes van... Ja, maar ik kan dit nummer helemaal niet. Dus ik kan het nummer niet meezingen. Oh. Nou, deze dan. Question, wie is dit? I would have given you all of my heart. But there's someone who's torn it apart. and he's taking almost all that I've got. But if you wanna try to love again, baby, try to love again. First Cut is the deepest. En eh, de artiest, de uitvoerende, de zangeres. Uh, gitarist van, dat is ook, eh, geloof ik. P.P. Arnold, jawel. Hoop mensen kennen haar niet. Eh, ik hoop na vanavond wel. Ik hoop dat jullie deze jongens wel kennen, want ja... We gaan richting de klok van 10 uur. turn, a turn, a turn. Jawel. Als ik dat nummer hoorde moet ik altijd denken aan mijn TomTom. Eh, -tom. Probeer om te draaien. Ja. We gaan eh, richting de klok van 10 uur, dus we gaan langzaam afronden. Jammer. Volgende week weer. You even want And now I'm back to let you know. Even met z'n allen. Do You Love Me? Ja, jullie kennen het natuurlijk allemaal wel. Uit de tijd was de lucht schoon en seksvies, jawel. Ik ga het laatste nummer in starten. Ik zal me niet helemaal kunnen draaien. Dat gaat niet lukken, maar helaas. Dat is een nummer van eh, Dion. En Dion's, uh, eh, ja, van The Wanderer, je kent hem wel. Ik neem als afscheid van jullie. Hartelijk bedankt voor alle berichtjes. Voor de positivo's, voor de... Nou, geweldig. Het was gewoon geweldig. En eh, volgende week deel 2. Alle luisteraars, dansers, danseressen, kunstenaars. Het was mijn genoegen. En nog eventjes dit. De plaat en jouw verhaal. Facebook, zoek maar op. my cause I'm a wanderer. ik kom het toch nog tussen om eh, ook de mensen te bedanken die... Eh, ja, die maken foto's van, eh, van hun scherm, hè, screenshots. En die sturen ze dan ja, naar mij toe via Facebook. Vind ik leuk. Wat erg gewaardeerd. Mijn god, wat heb ik een dikke kont. Mensen, tot volgende week. Dag. around the world I'm a wanderer